Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Richard van Zwol, de hoogste ambtenaar van toenmalig premier Balkenende... heeft de Amerikanen geadviseerd hoe vicepremier Bos het beste kon worden overgehaald... om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit Wikileaks-documenten die de NOS heeft. Toen duidelijk was dat het CDA de missie in Oeruzgan wilde verlengen... en de PvdA niet, sprak topambtenaar van Zwol hierover... met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Daalder. Van Zwold suggereerde in dat gesprek dat Amerika Bos duidelijk moest maken... dat het voor zijn eigen internationale carrière beter zou zijn... om akkoord te gaan met verlenging van de missie. Eerder al bleek uit de Wikileaks-documenten dat ook ambtenaar De Gooier... de Amerikaanse ambassadeur heeft gevraagd Bos onder druk te zetten. Jonge, hoogopgeleide Ieren verlaten in een zoektocht naar werk steeds vaker hun eigen land. Naar verwachting vertrekken tot 2012 zo'n 100.000 mensen uit Ierland. Het heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de regering berekend. Dat aantal is hoger dan in de jaren 80, toen tienduizenden het land verlieten vanwege de werkloosheid. Ierland zit in een financiële crisis en heeft zware schulden. Het land heeft daarom noodhulp van de EU moeten accepteren. Premier Cohen hoopt dat een toename van de Ierse export voor economische groei gaat zorgen. De onderzoekers stellen dat de export te weinig banen zal opleveren om de emigratie van hoger opgeleiden tegen te gaan. In Tunesië zijn volgens de staatstelevisiezender 33 familieleden van de gevluchte president Ben Ali opgepakt. Ze worden verdacht van misdaden tegen Tunesië. Ze zouden zijn opgepakt toen ze probeerden het land te ontvluchten. De tv-zender liet beelden zien van sieraden en goud dat in beslag was genomen. Wie er zijn opgepakt werd niet gezegd. In een verklaring werd verder excuus aangeboden voor het feit dat er niet meer informatie was. Justitie in Tunesië begon gisteren een onderzoek naar de bezittingen van Ben Ali en zijn familie. Vermoed wordt dat ze veel belastinggeld achterover hebben gedrukt. Het weer wisselen bewolkt en wat buien. Later in de ochtend wordt het droger en dan zijn er opklaringen. Landinwaarts vriest het 1 of 2 graden. Overdag zonnige periode en dan wordt het in de middag 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. gezellig begin van deze morgen. Het is een liedje waar je de ochtendgymnastiek op kunt doen. En daarmee is het ruim zes minuten over vijf geworden. Goedemorgen en van harte welkom. Het is de VARA op Radio 1. En voordat je zo meteen kunt geluisteren luisteren naar de actualiteit nieuws van vandaag... toch even wat muziek voor je op een rijtje gezet. En dus begon ik dit uur vrolijk met Pieter Bjorn en John. Een album dat verscheen in... Zit er net weer sticker overheen geplakt. Waarom heb ik dat dan toch weer gedaan? Album dat verscheen in... Ja, dat kan ik dan niet zien. Ik heb een sticker overheen geplakt. Oh, 2006. Ja. Writers Block, zei het, en daarop staat dan dit liedje Ian Fox. Het is weer een tijdje geleden dat we wat hebben gehoord van Ed Harcourt. En dat is niet zo verwonderlijk, hij heeft last van James Blunt. James Blunt zit hem een beetje in de weg. James Blunt is hip, James Blunt is hot. En dus vergeten we Ed Harcourt. Behalve dan hier in de nacht klinkt anders. The Beautiful Lie uit 2006. risen from the dead dog. He slept at the end of my bed last night. He could tell I was fading, and somehow fighting against the light. And every day when I open my eyes, I see unwanted funerals. Maybe I'll be buried alive, but I've never seen you so beautiful. Oh, I'm staying in today. on high, lets us kill, And it's people die for their faith. And we call it triumph of the will. All the theories in my own head. Fragment and bump into themselves. All wrong instead of taking a walk. Instead of sixes, I see twelves. Oh, Naast James Blunt durf ik hem dan ook niet te draaien... maar oordeel er zelf over welke van de twee je het leukst vindt. Misschien vind je ze allebei leuk, dus dat we James Blunt dan maar weer een andere keer meenemen. Of je moet rekenen op Roel dat hij hem volgende week voor je draait. Carolina Lion, een bandje uit Los Angeles. Geproduceerd door Zweedse mensen. be strong. I'm finding it hard to resist. So show me. hitsingeltje dat ze hadden in Nederland. Come Into Terms, zo heet het album. Show me what I'm looking for. In het begin was er wat onduidelijkheid. We wisten niet precies waar ze vandaan kwamen... omdat ook Zweedse namen bij stonden. En het waren gewoon Zweedse producers waarmee ze zich hebben ingelaten. En dat zorgde ervoor dat ze enorm veel succes hadden... ook hier in Europa. Het is voor beginnende bandjes heel moeilijk om aan de bak te komen. Want als ze op een festival willen staan... zegt degene die het festival organiseert... ja, wacht even, ik heb liever een bekende band, want dat levert me geld op. Als ze willen spelen in een leuke kroeg, zegt de kroegbaas... ja, wacht even, ik heb liever een bekende band... want dan heb ik omzet, dan heb ik geld. En dus is het heel moeilijk om aan de bak te komen... want dan willen ze naar de radio. En bij de radio zegt de disjockey-presentator de muziek samenstellen... ja, wacht even, ik heb liever een bekende band... want we moeten luistercijfers hebben. En uh, ja, ze beginnen een Ja, daar beginnen wij niet aan. Dus waar hebben ze nou nog een kans? diep in de nacht bij de varen. De Henk-Jan Smitsen onder jullie zullen ongetwijfeld wat gehoord hebben. Het is allemaal een eigen beer gemaakt, het is allemaal zelf opgenomen... het is op een cd'tje gezet met originele hoes... om toch maar wat bekendheid te kunnen genereren. En gedraaid hier bij de VARA. Op Radio 1, diep in de nacht, vroeg op deze morgen. Goedemorgen. Actualiteit, dienst van vandaag, zometeen in het Radio 1 Journaal. Straks na zessen op deze radiozender. En tot die tijd vullen we het op met muziek. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Ik weet het, het geeft je heel verkeerd beeld. Vandaag een graad of vier, het zonnetje gaat schijnen, hoorde ik net Dorald zeggen. Dus dat moet goed komen vandaag bij deze dag. Maar qua sfeer vind ik het wel een van de mooiste. Riders on the Storm van de Doors. De nacht klinkt anders. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me. And the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. a solitary man, a solitary man, solitary man. Uitgevoerd van origine door Neil Diamond, hier op laat gezet door Johnny Cash. En hij deed dat in 2000. Solitary Man. Josh Rouse woont tegenwoordig in Spanje. Na zijn scheiding dacht hij, ik moet vertrekken. Ik moet wat anders gaan doen met mijn leven. En maakte meteen een nieuwe cd. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery, but once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile. Inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Sometimes I miss the show. dat zijn muziek een andere wending kreeg... dan praten we over 2006. Overigens, dat wil ik er nog wel even bij vertellen. Subtitle, heet het album Just Rouse, Quiet Town. En als we dan in Spanje zijn aangekomen... daar zit heel veel materiaal dat terug te is op het Rainbow Quartz label. En dat herbergt heel veel Beatleske bandjes. En veel van die bandjes komen uit Spanje. your gun. En hoe misleidend kan het zijn? Hoe Beatlesk moet het zijn? De leg de beat en de time. En het is wel heel erg Beatles. Don't Leave Me Now. Ik zat van de week te kijken naar Paul Witteman. En daar hadden ze Martin Gaus uitgenodigd. En Martin Gaus kan vertellen over eh, Cesar Caesar Millen. Caesar Millen is een hondenfluisteraar. En die wordt uitgezonden op National Geographic Channel. Ik zie hem dan middags tussen 12 en 1. Daar vertelt hij allerlei tips. Daar geeft hij tips over hoe je het best met je hond kan omgaan, kan omgaan. En hij gaat ook bij mensen op bezoek. En hij gaat honden helpen. Hij gaat ook vooral de baasjes helpen. Want hij zegt dat de hond vaak getraind moet worden... maar dat de baas nog veel meer getraind dient te worden. Dus ik heb eens op een gemak zitten kijken. Zo gaat hij nu en dan ook langs bij bekende artiesten. Bij bijvoorbeeld Petty Label En die kennen we toch van Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Begonnen met de Bluebells. Betty Label en de Bluebells. Later zou de naam Bluebells veranderen in LaBelle... nadat een van de dames had gezegd dat ze wat anders wilde... dat ze naar de Supremes ging en dus werd de naam meteen veranderd. Laatste wat we hebben gehoord van Betty Label was toch alweer 2005... dat ze een nummer van Michael Jackson op plaat heeft gezet. Een cover, She's Out of My Life. in the shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. They all go in circles, places look the same. If only they could see, if only they had been here, they would understand how someone could have chosen to go the length I've gone, to spend just one day riding, holding on to you. I never thought it would be this clear. verzamelcd'tje van Bart Davenport. En dat Bart Davenport zou je ook kunnen kennen van de Kings of Convenience. Werkte met heel veel artiesten samen. En als eerbetoon ook een beetje naar die andere mensen toe. En ook een beetje op te laten horen wat hij allemaal in huis heeft... want het is een singer-songwriter. En aanvankelijk weten we niet zo heel veel van hem. En hij staat ook vaak op de achtergrond. Heeft hij dus maar eens een, een cd'tje uitgebracht om nog extra kennis te maken met de man. En om zichzelf eens even extra onder de aandacht te brengen. Het is tien over half zes. Het is de Vara op Radio 1. Goedemorgen en van harte welkom. I am the last DJ. you can't turn him into a company man. You can't turn him into a whore. And the boys upstairs just don't understand anymore. Well, the top just don't like him talking so much, and he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he celebrate mediocrity. All the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the laugh. eerbetoon naar de DJ die nog zijn eigen plaatjes mocht draaien... die niet werden opgelegd door music director... of iemand die zegt dat je geformateerd moet draaien... dat je de hele dag dezelfde liedjes moet laten horen. De laatste DJ, Tom Petty en de Heartbreakers. Ik heb nog even op zijn site gekeken of hij misschien nog in Europa te vinden is... of misschien nog in België te vinden is, of in Parijs of in Engeland. Zijn site gaat zo'n beetje tot het einde van 2010. Even afwachten of hij nog een keer in de buurt is, Tom Petty en de Heartbreakers. Heb je het boek al gelezen van Keith Richard? Het is een dikke pil. Je kunt de hele nacht ermee vullen, kan ik je vertellen. Maar er staan hele leuke verhalen in. De man van de Rolling Stones met Mick Jagger. She's a Rainbow. Is een Rainbow van de Rolling Stones. Dat oela la la dat werd gedaan door de Beatles. Billy Preston speelde er ook nog mee. En Paul Jones, die we later zouden tegenkomen bij Led Zeppelin... heeft het allemaal bedacht, heeft de strijkers bedacht. En dat vonden ze bij de Stones helemaal te gek. Tot zes uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mol. studeerde klassieke muziek. Van origine uit Moskou, uit Rusland. Regina Spector. Begin to Hope uit 2007, het eerste liedje van die cd gedraaid. Ik sprak vandaag toevallig met Felix, Felix van Basement Jacks. Die gaat optreden 4 februari in Eindhoven met het Metropoolorkest. Dat gebeurt steeds vaker, dat het Metropoolorkest zich laat lenen voor popartiesten. Dat gebeurt overal in de wereld. Dat gebeurt ook in Engeland met de Royal Philharmonic Orchestra. Deed dat al heel lang. En hij heeft nu een nieuw project op tafel gezet met Paul Garrick. your heart feel something it won't? Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I feel the power, but you won't. No, you won't, cause I can dawn. I can make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I feel the power, but you won't. know. I can make you love me if you don't. Mooi, hè? Alsof de sneeuw laag dwarrelt. Alsof we met z'n allen onder de kerstboom zitten. We zitten een beetje te kijken naar de ster, hoog naar hemel. Ja, daar lijkt het een beetje op. A Different Heart, weet de cd van Paul Garrick. Het is een nieuwe cd van Paul Garrick, samen dus met het Rail Philharmonic Orchestra. Dit was hem voor deze nacht. De Vara de Nacht klinkt anders. Volgende week klinkt hij ook weer anders. Dan is Roel weer terug, kun je weer naar hem luisteren. Namens Paul Vergelder, Hubert Mol, dank voor het luisteren. Zometeen het Radio 1 Journaal, actualiteiten, nieuws. En De Vara is te vinden op Radio 2 met Sander en op Radio 3 met Geel Belen. Dank voor het luisteren. Ja, en tot een andere keer. Dance on ceilings like you do. Sparkled earrings you cling to. You're skipping heartbeat.